De politie spreekt van een recordvangst. Ik denk dat we met onze methodieken en onderzoeken eh, steeds beter in staat zijn om, eh, om het geld eh, te volgen. Dus ja, dat, dat dat misschien ook verklaart waarom het nu wat in elk geval hoger is wat we in beslag genomen hebben. De hoeveelheid cryptogeld die de politie in beslag neemt stijgt. Dat was altijd een paar miljoen per jaar, maar vorig jaar dus voor 41 miljoen. In Kenia is een Nederlander opgepakt die al vier jaar op de vlucht is... na een veroordeling voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf kreeg de man eerder een gevangenisstraf... voor het misbruiken van twee tieners in Nederland. Hierna vluchtte de man naar Kenia. Daar is hij nu opgepakt. Volgende week beslist de rechter over zijn uitlevering. Op Java in Indonesië zijn 21 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Reddingswerkers hebben meerdere lichamen onder het puin vandaan gehaald. Door het heftige regenseizoen overstroomde rivieren. Ook Bali is door het slechte weer getroffen. Daar kwamen maandag vier mensen om het leven. Eén persoon raakte vermist. En Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft gisteren het eerste rondje gereden bij zijn nieuwe team Ferrari. Veel fans waren naar het circuit gekomen om de zevenvoudig wereldkampioen in actie te zien en ze verwachten veel van hem. In January I never seen uh, a lot of people like today. It's very very emotional. Uh, it's something different, uh, very very different. Hamilton zei na afloop dat hij in een Ferrari rijden een van de beste gevoelens in zijn leven was. Het weer. Komende uren trekt de laatste regen weg. Daarna zijn er opklaringen. En op sommige plekken zie je na dagen eindelijk weer een beetje zon. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij knooppunt Meer 5 minuten oponthoud... en een kwartier vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen...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 This is the real thing. No more living in shame. telling all those lies. It's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. We burn our fingers now. Let's jump into the flame. got a feeling high. we burnt our fingers, now let's jump into fire. Never mind the stars in the sky. Never mind the and Got a feeling higher than high. This is the real thing.